Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich groepswedstrijd te winnen. In Amstelveen versloegen ze België met 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Margot van Geffen uit een strafcorner. Oranje had tal van kansen om de voorsprong te vergroten, maar greep die niet. Dinsdag spelen de hockeyvrouwen nog een groepswedstrijd tegen Tsjechië... maar de halve finale kan hun al niet meer ontgaan. De Amerikaanse komiek Jerry Lewis is overleden. Rond 1950 vormde hij samen met Dean Martin... een van de succesvolste komische duo's uit de geschiedenis van Hollywood. Toen ze na ruzie uit elkaar gingen had Lewis ook solo veel succes. Verder zette hij zich in voor de strijd tegen spierziekten. In totaal haalde hij ruim 2 miljard euro op. Jerry Lewis overleed in zijn huis in Las Vegas. Hij was 91 jaar. Het Grachtenfestival in Amsterdam heeft dit jaar 56.000 mensen getrokken. Ze bezochten in 10 dagen tijd in totaal 250 concerten verspreid over de stad. Vorig jaar waren er een paar duizend bezoekers meer, maar toen was het ook beter weer. Volgens een woordvoerder was er dit jaar opvallend veel belangstelling voor concerten waarvoor moest worden betaald. Sommige waren zelfs uitverkocht. Het was de 20ste editie van het Grachtenfestival. Dat is bedoeld om jonge klassieke muzici onder de aandacht te brengen. In New York wordt dit jaar najaar een foto uit 1843 van oud-president John Quincy Adams geveild. Het is de oudste nog bestaande foto van een Amerikaanse president. Een eerdere is verloren gegaan. Adams was van 1825 tot 1829 de zesde president van de VS. Veertien jaar na zijn ambtstermijn liet hij zich fotograferen. Het gaat om een daguerreotype, een techniek waarbij het beeld rechtstreeks op een lichtgevoelige koperen plaat terechtkomt. De foto gaat in oktober onder de hamer. De verwachte opbrengst is een kwart miljoen dollar.